nog in Colorado woont een meisje, Rosie is haar naam. In de bergen hoog in Colorado, daar heeft zij een kleine blokken staan. Ja, ze heeft twee hemelsblauwe ogen en twee lippen als satijn. In de bergen bij haar zijn. Weet je wel hoe fijn het is als je bij de kudde bent in de sterrennacht? Weet je wel hoe fijn het is als je droomt en je weet dat zij op je wacht. In de bergen hoog in Colorado woont een meisje, Rosie is haar naam. In de bergen hoog in Colorado, daar heeft zij een kleine blokker staan. Ja, ze heeft twee hemelsblauwe ogen en twee lippen als satijn. In de bergen, hoog in Colorado, wil ik altijd dolgraag bij haar zijn. In de bergen, hoog in Colorado, woont het meisje, Rosie is haar naam. In de bergen, hoog in Colorado, daar heeft zij een kleine blokken staan. Ja, ze heeft blauwe ogen en twee lippen als satijn. In de bergen, hoog in Colorado, wil ik altijd dolgraag bij haar zijn.